12 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het Canadese bedrijf Vermilion haalt meer gas uit de Nederlandse bodem dan toegestaan... melden de vier regionale omroepen in het noordoosten van het land. Uit een klein gasveld bij Diever wordt ruim drie keer meer gewonnen... dan waarvoor een vergunning is afgegeven. Het OM doet al langer onderzoek naar de winning uit kleinere gasvelden. Omwonenden zijn bang voor aardbevingen en bodemdaling. Postbedrijf Cent weet wie maandenlang post heeft begraven in een bos bij Laren. In gisteren stuitte een wandelaar op duizenden poststukken... die begraven lagen in acht kuilen. Het blijkt het werk van een postbode van Cent zelf. Waarom hij dat heeft gedaan is onbekend. Of zijn actie consequenties heeft, wil Cent niet zeggen. Alle poststukken die zijn teruggevonden waren bestemd voor Laren of omgeving. Als het kan wordt post snel nabezorgd... en in andere gevallen wordt de post teruggestuurd naar de afzender. Utrecht heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil daarmee laten zien... dat er alles aan moet worden gedaan om de opwarming van de aarde te beperken. Volgens de Partij voor de Dieren, die het initiatief nam... betekent dit bijvoorbeeld meer natuur, meer openbaar vervoer... en meer duurzame energie. Naast Utrecht hebben eerder ook Amsterdam, Haarlem... en steden als Londen, Parijs en Sydney... soortgelijke klimaatmoties aangenomen. De Nederlandse voetbalvrouwen staan voor het eerst in de top 3 van de FIFA wereldranglijst. Dankzij het bereiken van de WK-finale steeg Oranje van de achtste naar de derde plaats. Nederland won op het WK zes wedstrijden op rij... waarna de Amerikaanse vrouwen in de finale met 2-0 te sterk waren. De Verenigde Staten hebben met de nieuwe wereldtitel... de eerste plek op de FIFA-ranglijst verstevigd. Duitsland staat op plek 2. Het weer, het aantal buien neemt in de loop van de dag toe. Vanmiddag kan het flink gaan regenen met kans op onweer en windstoten. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Do you ever feel like a misfit? Everything inside. beautiful, misunderstood We're gonna closer, breathe in and get a bit higher. You'll never know what hit you. just Zandvoort. Zandvoort. Walking alone on the shores of longing. I miss your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. promise love. Wrapped in my arms with every moment. The memories that pull me through. You, you found me. Made me into something new.